Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Let op als je zo de deur uit moet, want in een groot deel van het land kan het spek glad zijn. Natte wegen zijn vannacht bevroren. Er geldt bijna overal code geel. Alleen in de provincies aan de kust is er niks aan de hand. De waarschuwing geldt tot 10 uur vanochtend. Dan is, als het goed is, dan is het als het goed is wat minder koud en is de gladheid dus ook voorbij. Pakketbezorgers van PostNL krijgen er een taakje bij. Het bedrijf wil hen gaan inzetten bij het legen van brievenbussen. Nu wordt dat nog gedaan door een aparte afdeling, maar PostNL vindt dat te duur. Betekent dat je je brieven en kaarten eerder op de bus moet gaan doen... want ze worden straks overdag al leeggehaald. Deskundigen maken zich zorgen over het bedrijf achter onder meer Insta en Facebook. Meta werkt nu nog met een afdeling onafhankelijke factcheckers... om haatberichten en nepnieuws tegen te gaan, maar gaat daarmee stoppen... Topman Mark Zuckerberg zei gisteren dat er volgens hem te veel fouten worden gemaakt. The fact-checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. So over the next couple of months we're going to phase in a more comprehensive community notes system. Deskundigen vinden dat een slechte zaak. Een Nederlandse factchecker is bang dat de platforms van Meta op X gaan lijken. Hij heeft het over meer haatberichten, meer desinformatie, racisme, seksisme en antisemitisme. Een ander zegt dat Zuckerberg een wit voetje wil halen bij Donald Trump steeds meer baasjes hebben niet genoeg geld voor het voer voor hun huisdieren. De BTW op veel diervoeding is omhoog gegaan van 9 naar 21 procent. Daardoor lopen de kosten flink op en komen mensen dus in de knel. Verslaggever Bo Heimensen is bij de Dierenvoedselbank in Neden in de Achterhoek. Ja, ik heb hier zo'n zakje met hamstervoer wat weer naar iemand toe gaat in Amsterdam. En eh, ja, wij hebben dat gelukkig vorig jaar goedkoop kunnen inkopen. Want dit jaar betalen we daar gewoon wat meer geld voor. Ja, en wat betekent dat voor jullie dat het dit jaar eh, duurder is geworden? Nou, ik denk dat er meer mensen zich gaan melden. Als we uitgaan vanaf volgens mij augustus vorig jaar... hebben we zo'n kleine 3500 mensen die zich nieuw hebben aangemeld. De verhoging geldt onder meer voor voer voor konijnen en hamsters Honden- en kattenbaasjes moesten al het hoge tarief aftikken. en Voor hen is er dus niks veranderd. Het weer nog. Vanochtend in het Noordoosten nog kans op een winterse bui. Maar verder is het vandaag vooral droog en is er ook behoorlijk wat zon. In het zuiden vanavond wel kans op sneeuw bij 4 tot max 6 graden.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 No, I can bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please. But can you bring a man to his feet when defeat is on repeat and they gon' put his man Grammys on the street?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 Alle post na vijf uur ophalen wordt volgens het bedrijf te duur. In Californië is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Die woedt in een wijk in L.A. waar veel beroemdheden wonen. Tienduizenden inwoners zijn inmiddels geëvacueerd. De getroffen bewoners van de explosie aan de tarwekamp in Den Haag... hebben voor het komende half jaar een tijdelijke woning gekregen. Eigenlijk was er onderdak geregeld tot volgende week... maar nu zijn er voor een langere periode plekken gevonden. Het weer zo goed als droog met flink wat zon en 5 graden.